Vaak vinden mensen het ook lastig om een goede keuze te maken. Zij vinden zorgverzekeringen een ingewikkeld eh, product... en ehm, vinden het bijvoorbeeld ook ingewikkeld om informatie te vergelijken... over vergoedingen bij ongecontracteerde zorg. De toezichthouders willen dan ook dat verzekeraars de boel overzichtelijker maken. In het zuiden van Duitsland is opnieuw iemand om het leven gekomen... door het noodweer van de afgelopen dagen. In verschillende dorpen en steden zijn de straten veranderd in rivieren. In een gezonken auto is nu het lichaam van een vrouw van 57 gevonden. Ze belde zelf de hulpdiensten toen er veel water in de auto liep... maar toen was het eigenlijk al te laat. Een toeristenrecord voor Italië. Vorig jaar boekten er zo'n 134 miljoen mensen een hotelletje of Airbnb. En voor het eerst sinds corona kwam het merendeel ook weer buiten Italië. Niet overal zijn ze trouwens blij met die toeristen. In Venetië willen ze er juist vanaf en moet je op sommige dagen een kaartje hebben om de stad in te mogen. Het boerenprotest in Brussel gaat er rustig aan toe. Volgens de politie zijn er zo'n 500 tractoren en 1500 demonstranten. Die komen uit meerdere Europese landen. Ze zijn daar om te protesteren tegen het Europese landbouwbeleid. Het zijn een stuk minder demonstranten dan vooraf werd verwacht. Van tevoren was rekening gehouden met de komst van 6000 boeren en hun tractoren uit verschillende Europese landen. Maar uiteindelijk verzamelden zich enkele honderden trekkers zich bij het Atomium aan de rand van Brussel. Verschillende boerenorganisaties hielden toespraken, waaronder de Nederlandse Farmers Defence Force. Dan nog het weer. Er trekken zo vanuit het westen buien over. Vanavond en vannacht blijft het regenen. Morgen begint alleen in het zuidoosten met regenen. En daarna is het overal droger en is er meer kans op zon. En wordt het een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint. Er staan vooral files die zo'n 5 minuten oponthoud opleveren. Het is iets drukker op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Bad en Amstelveen Stadshart. Daar heb je bijna 10 minuten tijdverlies. Net als op de A7 van Zaanstad naar Horen bij Purmerend...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 Er mag vooralsnog niet naar gas geboord worden op de Waddenzee. De rechter heeft de vergunning voor een nieuw boorplatform tijdelijk ingetrokken... nadat milieuorganisaties een zaak waren gestart. Nederland gaat in Europees verband pleiten voor de terugkeer van pulsvisserij. Volgens demissionair minister Adema blijkt uit onderzoek dat die techniek... waarbij stroom wordt gebruikt om vissen te vangen... juist minder schadelijk is voor het milieu de man die vorige week in de Duitse stad Mannheim instak op meerdere mensen... had hoogwaarschijnlijk radicaal-islamitische motieven. De Duitse minister van Justitie zegt dat daarvoor duidelijke aanwijzingen zijn.